van 6 uur. Jan van der Putten met dan gedacht zijn besmet met HPV. Het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Dat blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek van het Jeroen Bos ziekenhuis, meldt de Volkskrant. Al jaren wordt ervan uitgegaan dat 4 tot 5 procent van de vrouwen tussen de 30 en 65 HPV besmet is. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat het gaat om bijna 8 procent. Amerikaanse commando's in Irak hebben een hoge commandant van islamitische staat gevangen genomen, meldt de New York Times. Hij wordt verhoord in de Iraaks-Koerdische stad Erbil. Daarna wordt hij overgedragen aan de Iraakse of Koerdische autoriteiten. De commandant werd gepakt door een eenheid die speciaal is opgericht om IS te bestrijden. Noord-Korea heeft zes projectielen in zee geschoten. Dat gebeurde kort nadat de VN-veiligheidsraad strenge sancties had afgekondigd tegen het land. Het leger van buurland Zuid-Korea onderzoekt nog wat voor projectielen het waren, raketten of granaten. Noord-Korea vuurt vaker wapens af als er sancties zijn opgelegd. Verkeerslichten gaan een halve seconde langer op oranje. Weggebruikers hebben dan langer de tijd om na te denken of ze zullen stoppen. Uit onderzoek blijkt dat de tijd dat een verkeerslicht op oranje staat nu net te krap is. Als het licht iets langer op oranje staat, daalt het aantal door roodrijders met de helft, blijkt uit het onderzoek. Dan het weer nog. Eerst regen en kans op natte sneeuw. Vanuit het noordwesten geleidelijk droger en op diverse plaatsen zon.